Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger een haven in Venezuela aangevallen... waar boten werden geladen met drugs. Trump deed zijn uitspraak tegenover de pers, maar gaf geen details. Het bericht is verder niet bevestigd. Ook Venezuela zegt er niets over. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een aanval doet op Venezolaans grondgebied. In Weesp zijn ruim 20 huizen ontruimd vanwege de vondst van vuurwerk in een woning. Vermoedelijk gaat het om illegaal vuurwerk. Eén bewoner is aangehouden. De explosieve opruimingsdienst haalt het vuurwerk weg. Waarschijnlijk kunnen de omwonenden vannacht wel weer thuis slapen. Letland is klaar met de bouw van een hek langs de grens met Rusland. Het hek van ruim 280 kilometer is bedoeld om illegale migranten tegen te houden... en ook om Letland te beschermen tegen Russische agressie. De bouw kostte 166 miljoen euro. Letland bouwde eerder al een hek langs de 145 kilometer lange grens met Belarus. In Spanje is een amateurschilder overleden die tegen haar wil wereldberoemd werd. Cecilia Jiménez wilde in de lokale kerk een muurschildering van Jezus restaureren. Maar de verf liep uit en het fresco werd onherkenbaar. Doordat beelden daarvan de wereld overgingen, werd het kerkje in Borga een toeristische attractie. Nog steeds komen er jaarlijks duizenden mensen kijken. Jiménez was 94 jaar. Op het Olympisch kwalificatietoernooi hebben schaatsers Jenning de Bo, Joep Wennemars en Kjeld Nuis zich geplaatst voor de 1000 meter op de winterspelen in Milaan. Ze werden 1, 2 en 3. Bij de vrouwen gingen de starttickets op de 1500 meter naar Antoinette Rijpma de Jong, Femke Kok en Marijke Groenewoud. Favoriet Joy Beunen eindigde als vierde en startte in Milaan dus niet op de 1500 meter. Het weer, vooral langs de kust nog buien. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen geregeld zon, maar in de kustprovincies ook nog af en toe een bui.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind instead. just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father.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 ZFM. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.